En het komt door storm Hans. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, zegt correspondent Dirk Evers. Veel mensen hebben hun huis verloren, huis overstroomd. Eh, ja, en dan is het zo dat er een eh, spoorwegbrug in Ringenbu op instorten staat. Daar is een, uh, een brugpijler door de watermassa's verschoven. Dus daar, daar, kijkt men naar wat gebeurt er met die spoorwegbrug. Maar dus ook het, het spoorverkeer ligt stil. De ijsbaan van Hamar ligt aan het meer. Door hem onder te laten lopen moet zo de rest van de stad minder last krijgen van het water. Een man die sinds 2015 werd gezocht voor een schietpartij op een kinderfeestje in Bergen op Zoom is opgepakt. Hij werd gisteravond in Marokko aangehouden. Christo H. van 42 schoot twee mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers raakten zwaar gewond. Een bewaker van de vrouwengevangenis Terpeel in Limburg is ontslagen omdat hij seks had met een gevangene. Wanneer dat gebeurde is niet bekend, maar de bewaker is in juni ontslagen. In de vrouwengevangenis mag een bewaker nooit alleen zijn met een gevangene in een cel. Er wordt onderzocht hoe het toch kon gebeuren. En op het WK wielrennen in Glasgow start de tijdrit voor de vrouwen. De Nederlandse Demi Vollering is een van de favorieten. En zo'n tijdrit in je eentje tegen de klok, dat is wel wat anders dan een normale wedstrijd. Voorheen niet echt iets voor Vollering, maar... Ik begin het wel echt leuk te vinden. Het is echt een eh, soort battle met jezelf en een soort van de rust vinden in het pijnlijden. En ja, dat begin ik ook steeds beter te doen voor mijn gevoel. Dus eh, ja, dat, eh, dat, dat is natuurlijk mooi. De wereldkampioen mag een jaar lang haar tijdritten rijden in de regenboogtrui. En wie dat wordt, dat weten we tegen een uurtje of zes. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken wat meer zon en 22 tot 25 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, maar later op de dag trekt het wel dicht en kan er een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A7 heeft nu zo'n 5 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad.